Een van de kunstwerken is het beeld van Marieke van Nimwegen op de Grote Markt. Het afgelopen half jaar hebben dieven in Nijmegen vier bronzen beelden meegenomen. De gemeente wil voorkomen dat er nog meer verdwijnen. De dieven zijn waarschijnlijk uit op koper en brons. De gemeente Nijmegen onderzoekt of de kunstwerken kunnen worden beveiligd. De Rotterdamse rapper die was veroordeeld voor bedreiging van PVV-leider Wilders is in hoger beroep vrijgesproken. In een videoclip op internet zingt de rapper Mo Shep dat hij Wilders wil doden. De rechtbank gaf hem een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Het Haagse gerechtshof vindt dat niet bewezen kan worden dat de clip door de rapper zelf was gemaakt en online gezet. Daarnaast vindt het hof dat het nummer gezien moet worden tegen de achtergrond van de rapcultuur. Automobilisten die worden betrapt met een promillage van 1,3 krijgen vanaf mei volgend jaar een alcoholslot in de auto. Ook voor alcoholisten gaat de maatregel gelden. Dat heeft minister Schultz van Hagen bekendgemaakt. Met een alcoholslot kan een auto alleen worden gestart als er wordt geblazen. Een promillage van 1,3 komt neer op 8 à 10 glazen alcohol. President Sarkozy heeft de nieuwe Franse pensioenwet ondertekend. De wet waar tegen afgelopen maanden massaal werd gedemonstreerd... is vandaag in het Staatsblad verschenen. Gisteren zette het grondwettelijk hof het licht op groen. Het parlement stemde er eind vorige maand al mee in. leeftijd voor prepensioen gaat in Frankrijk van 60 naar 62 jaar. En de leeftijd voor een volledig pensioen van 65 naar 67. Toen besluit het weer. In het Nederland buien.